Jelle Visser met het NOS Journaal. KLM verwacht vandaag niet opnieuw met lege toestellen naar Schiphol te vliegen. Gisteren vlogen zo'n 40 toestellen leeg terug naar Amsterdam... omdat het op de luchthaven te druk was. Ook konden toestellen niet landen of vertrekken door een ongunstige windrichting... en door baanonderhoud. KLM gaat nu uit van een minder drukke dag. Bovendien staat de wind ook gunstiger. Het betekent niet dat KLM weer helemaal normaal gaat vliegen. Vanwege de pinksterdrukte was eerder al besloten 50 vluchten per dag te schrappen. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat er geen slachtoffers meer liggen onder de trein die vrijdag is ontspoord in Beieren. Gistermiddag werd de vijfde dode geborgen. Aangenomen wordt dat het daarbij blijft. Er zijn nog wel zeven mensen vermist, maar waarschijnlijk zijn ze ongedeerd en hebben ze zich nog niet gemeld. Ook kan het zijn dat ze in het ziekenhuis liggen en nog niet zijn geïdentificeerd. Het bergen van de ontspoorde treindelen gaat volgens de politie zeker nog een paar dagen duren. De Britse prins Charles heeft op het jubileumconcert bij Buckingham Palace... gisteravond een eerbetoon gebracht aan zijn moeder, koningin Elisabeth. U bent er voor ons geweest deze afgelopen 70 jaar, zei Charles. De 96-jarige koningin was er zelf niet bij. Bij het concert waren 22.000 mensen... en optredens van artiesten zoals Queen, Rod Stewart en Diana Ross. Oekraïne is van plan de voetbalcompetities in augustus weer te hervatten. De voorzitter van de Oekraïense Voetbalbond heeft dat tegen persbureau AP gezegd... dat hij dat heeft afgestemd met president Zelensky. Alle competities werden stilgelegd na de invasie door Rusland... maar volgens de voorzitter is hervatting belangrijk om de zinnen van de bevolking te verzetten. Onduidelijk is nog in welke delen van het land er weer zal worden gevoetbald. Volgens de bond wordt dat nog besproken met het leger en met de regering. Het weer in het noorden is het droog en zonnig. De temperatuur stijgt daar snel naar 22 tot 25 graden. Elders is het bewolkt en in het zuiden valt regen. Vanavond zal die regen ook het noorden van het land bereiken. Ook kan er een klap onweer tussen zitten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Brezendijk 5 kilometer file.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 So baby, can you tell me what to do, girl? can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip aside in. I got a rose, Royce out the door, but you might as well to ride with it. She know she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bust your net down, but I gotta bust before I come.